but Goeienacht. Bij een schietpartij in Amsterdam-Nieuw-West zijn gisteravond twee doden gevallen. Dat meldt de Amsterdamse politie op Blue Sky. Het gebeurde even voor middernacht op een brug in de buurt van het Piet Wiedijkpark. De slachtoffers werden nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De omgeving van de schietpartij is afgesloten voor onderzoek. Stroomnetbeheerder Tennet werkt aan een nieuw elektriciteitsnet. Dat zegt de CEO van Tennet in de Telegraaf. Het is de bedoeling dat de kabels van hoogspanningsmasten een hoger voltage aankunnen. Ook wordt de verbinding tussen windparken op zee en het stroomnet op het vasteland verbeterd. De netbeheerder moet de komende jaren de capaciteit verdubbelen om de vraag naar elektriciteit aan te kunnen. Bij protesten in Iran zijn zeker zes doden gevallen. Dat gebeurde nadat betogers slaags raakten met veiligheidstroepen. Er wordt al dagen geprotesteerd tegen de Iraanse overheid... vanwege de staat van de economie en de hoge inflatie. Dat komt vooral door westerse sancties tegen het land... omdat ze door blijven gaan met hun nucleaire programma. En in een villa in Blaricum, in het Gooi, heeft een uitslaande brand gewoed. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De brand ontstond volgens de veiligheidsregio in het rieten dak van het pand. De brand is inmiddels geblust. Er zijn geen gewonden gevallen, er was niemand in de villa aanwezig omdat hij wordt verbouwd. Hoe de brand kon ontstaan is niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken winterse buien over het land met hagel en natte sneeuw... waardoor het glad kan worden. Het koelt af naar 0 tot 3 graden.